Wel wil hij samen met de EU-landen kijken naar een oplossing voor mee... om meer steun te vergaren voor de deal. President Macron heeft een aantal toezeggingen gedaan aan de gele hesjes. In een tv-toespraak zei hij dat de minimumloon omhoog moet met 100 euro per maand. Ook moet de belasting op overuren weg. En Macron roept werkgevers op om hun werknemers een eindejaarbonus te geven. Ook een geplande belasting voor gepensioneerden gaat niet door. Macron noemt de protesten tegen onder meer de hoge brandstofkosten terecht... maar hij veroordeelt het geweld en noemt het een bedreiging voor de vrijheid. Migranten worden wel degelijk goed opgevangen in Italië. Dat zegt vicepremier Salvini. Hij reageert op het Nederlandse besluit om asielzoekers met minderjarige kinderen... voorlopig niet terug te sturen naar Italië... als ze via dat land de Europese Unie zijn binnengekomen. In Italië is een nieuwe asielwet aangenomen... waardoor opvang onzeker lijkt te worden. Salvini heeft Nederland uitgenodigd om te komen kijken in Italië... hoe het er daar aan toe gaat. Een gezin uit Maastricht is onwel geworden... door een koolmonoxidevergiftiging in hun woning. Twee volwassenen en drie kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De brandweer onderzoekt wat de oorzaak is van de koolmonoxidevergiftiging. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen is het vrijwel droog, af en toe zon en opnieuw een graad of 7. Vanaf woensdag is het kouder, maar in het weekend wordt het waarschijnlijk weer zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Tussen app en vloed. 来。 tell me if he really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 My love for you is immeasurable. My respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness. cloud. that they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 I guess I held myself the song of a wintry fairyland.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 out the colors in you. I see them too, and boy, I like them. I like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 frozen minds is very far through the snow. I'll think of you. wenst jullie allemaal fijne dagen.